Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De aanval van Hamas op Israël was nodig om de status quo te doorbreken. Dat zeggen Hamas-leiders in Qatar tegen de New York Times. Ze noemen het bloedbad de noodzakelijke prijs die betaald moest worden... om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. De aanval viel dodelijker uit dan Hamas had verwacht... doordat het tegen de verwachting in lukte om door de Israëlische defensie heen te breken. Ook konden ze meer mensen ontvoeren dan vooraf was gedacht... De Hamas-leiders zeggen te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog komt... en dat de Arabische wereld aan de kant staat van de Palestijnen. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook, dat zegt het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken is. Dat zijn minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet zijn van Israëlische militairen in vijandelijk gebied sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. Op de Zwarte Zee is een schip geraakt door een raket. Daarbij zouden een dode en vier gewonden zijn gevallen. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische raket. Het schip vaart vlak bij de haven van Odessa onder de vlag van Liberia. Tot afgelopen zomer was er de zogenoemde graandeal... waarmee Oekraïne veilig graan kon exporteren over zee. Maar Rusland zegde die afspraken in juli op. In de Champions League heeft PSV thuis gewonnen van RC Lens. Door een goal van Luc de Jong werd het 1-0 en daarmee stijgt de club naar de tweede plek in groep B. Bovenaan staat Arsenal, dat won in Londen met 2-0 van Sevilla. PSV speelt eind deze maand uit tegen Sevilla en op 12 december uit tegen Arsenal. De beste twee in de groep B gaan dan door naar de achtste finales van de Champions League.